ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Houten en Uithoorn waren gisteravond protesten tegen de komst van asielzoekers. Er werd onder meer met eieren en vuurwerk gegooid. In beide plaatsen werd uiteindelijk de ME ingezet. In Houten zijn drie mensen opgepakt, in Uithoorn waren dat er vier. In Tilburg is een meisje van tien overleden nadat ze gistermiddag was aangereden. Ze zat op de fiets toen ze werd geraakt door een auto. Ze raakte zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze later. De automobilist is aangehouden. Politieke partij JA21 heeft stilletjes de verkiezingsplannen aangepast. Er zijn twee versies, het programma zoals het online staat... en de plannen die zijn ingeleverd om te laten doorrekenen. Lijsttrekker Joost Eertmans was de gast in Nieuwsuur en werd ernaar gevraagd. Dan is het dus Ja21 met een verkiezingsprogramma... op basis waarvan mensen naar de stembus gaan... op basis waarvan ook de stemwijzer is gemaakt. En dat is een heel ander Ja21 dan mm. het Ja21 dat met de CPB praat. Nou, vind ik geen eerlijke eh, voorstelling van zaken. In het programma zegt Ja21 bijvoorbeeld dat ze de vliegbelasting willen afschaffen. In de doorrekening is die belasting er wel nog gewoon... maar is alleen een geplande verhoging teruggedraaid. De winstbelasting voor ondernemers staat in de doorrekening dan weer op 22 procent. 2 procent meer dan wordt wordt beloofd in het programma. Dat lijkt een klein verschil, maar het zou bedrijven miljarden euro's extra kosten. En Cristiano Ronaldo heeft weer een record te pakken. Gisteravond speelde hij met Portugal in de WK-kwalificatie tegen Hongarije. Hij maakte zijn 40ste doelpunt ooit in een WK-kwalificatiereeks en is daarmee de koploper. Portugal kwam wel achter, was te zien bij Ziggo Sport. Portugal is de ploeg met het meeste balbezit. En met Cristiano Ronaldo. Dit is een goede bal, dit is een goede paas. En uiteindelijk is het Semedo. Die levert de bal voor de goal af bij Cristiano Ronaldo. En daar is hij dan. Nummer 40. Daarna maakte hij ook nummer 41. Het was niet genoeg voor de overwinning. Het werd 2-2. Portugal kan zich wel nog plaatsen voor het WK. En het weer nog opnieuw een druilerige dag met veel grijs... en soms wat lichte regen of motregen. De zon komt er amper tussendoor vandaag. Het wordt vanmiddag rond de 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 Horenzaanstad. Tussen Avanhoorn en Purmerend Zuid heb je 10 minuten vertraging. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart heb je 5 minuten vertraging. De rechterrijstok is daar dicht.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 Geert Wilders gaat weer campagne voeren. Hij wilde vrijdag niet meer meedoen na dreiging uit België. Maar vanmorgen zegt Wilders op X dat het campagnetijd is... en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt... en dat hij weer naar debatten en uitzendingen komt. In Houten en uit Hoorn zijn demonstraties rond de komst van een AZC gisteravond uitgelopen op ongeregeldheden. Bij beide protesten heeft de ME mensen aangehouden. Sinds de oorlog in Oekraïne leidt Defensie meer chirurgen op tot militair. Het zijn er nu 60 per jaar, bijna drie keer zoveel als eerst.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 Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. When you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. The bridges go burn. Now it's your turn to cry.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 damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, the damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, the damage is done, so I guess I'll be leaving damages done. So I guess I'll be the Don't have to say what you did. I already know. Uh, There's just no chance. No chance. You and me. Don't it make you sad? Gaggy, Fifi, Gaggy, Gaggy, Gaggy, Gaggy, Gaggy, Gaggy, Gaggy, Gaggy, Gaggy, Gaggy, Gaggy, FM 106.9 FM People said that together we would both sides of a same coin And we would shine like a Venus in a clear night love could overcome the circumstances But my ambition wouldn't allow for compromise I could see in the distance all the dreams that were dear to me And every choice I had to make left you on your own Somehow the road we started down had split aiming for the sweetness in your soul.